Vorige week werden landen het eens over de voorwaarden waarop de Rohingya zouden terugkeren. De operatie zou binnen twee jaar afgerond moeten zijn. Een meisje van 16 uit Enschede heeft dit weekende een inbreker gepakt. Die had ingebroken in haar huis. Toen zij, haar zus en haar vader thuis kwamen, probeerde de inbreker te vluchten door het raam. Ze kon hem nog net bij zijn voeten pakken. De inbreker is overgedragen aan de politie in Enschede. Op Sicilië zijn 56 leden van de Italiaanse maffia opgepakt. Ze worden verdacht van afpersing, drugshandel, gesjoemel met aanbestedingen en van het omkopen van ambtenaren. Onder de arrestant is ook een burgemeester. Hij werd in november gekozen dankzij geronselde stemmen. En hij zou ook hebben geprobeerd om invloed te krijgen in een asielzoekerscentrum. Dit is de Italiaanse maffia vooral te doen om de overheidssubsidies voor zulke centra. In Spanje heeft de openbaar aanklager het Hoge Rechtshof opnieuw gevraagd om een internationaal arrestatiebevel tegen de afgezette Catalaanse president Puigdemont. Dat is gebeurd naar aanleiding van de reis van Puigdemont naar Denemarken. Hij vloog vanochtend van Brussel naar Kopenhagen om daar aan de universiteit een debat bij te wonen. Tientallen voormalige bestuurders van het staatsoliebedrijf van Vietnam zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De voormalige topman van Petro-Vietnam kreeg 13 jaar cel, omdat hij zonder aanbesteding een grote order had gegund aan een bouwbedrijf. De topman van de bouwtak van het bedrijf kreeg levenslang wegens verduistering. Het weer, regen en natte sneeuw trekken weg naar het oosten. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. In het oosten blijft het bewolkt met af en toe een bui.